Kees Rood met het NOS-journaal. Het lijkt steeds pijnlijker dat Nederland de naheffing van 642 miljoen euro aan de EU gewoon gaat betalen. Minister Dijsselbloem heeft de rekensom die Brussel gemaakt heeft bekeken en die lijkt op het eerste gezicht in orde. Het kabinet zei eerder dat het geld alleen betaald wordt als duidelijk is dat de berekeningen kloppen. Dijsselbloem gaat de cijfers nu verder bestuderen en komt voor het Kamerdebat van donderdag met een definitief oordeel. Verreweg de meeste jonge Turkse Nederlanders zien Syriëgangers als helden. Dat is de conclusie van een enquête door onderzoeksbureau Motivaction. 90% vindt Syriëgangers helden en 72% staat achter de opmars van IS. Minister Ascher noemt de uitkomsten van de enquête verontrustend. Hij is al langer in gesprek met Turkse organisaties. Hij heeft ze nu laten weten dat de urgentie van deze gesprekken is verhoogd. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hebben een stichting opgericht. De stichting Vliegramp MH17 gaat de collectieve belangen behartigen van de nabestaanden. Hoofddoel is het organiseren van herdenkingen en ervoor zorgen dat er een monument voor de slachtoffers komt. Volgens de stichting zijn er al 500 nabestaanden die de stichting ondersteunen. De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal heeft geen wijziging gebracht in het uiterlijk van de pieten. Er waren van tevoren veel speculaties over een andere huidskleur, maar de pieten in de uitzending van vandaag waren zwart. Na de maatschappelijke discussie werd wel kort verwezen. Presentatrice Diewertje Blok vroeg aan Sinterklaas of hij dit jaar nog wel pieten meeneemt naar Nederland. Sommige mensen vinden ze maar ouderwets, lichten ze toe. Sinterklaas reageerde verbaasd, daarom neem ik ze juist mee, antwoordde hij. Volgens de goedheiligman wordt het dan weer ouderwets gezellig in Nederland. Het weer, hier en daar ligt de neerslag, vannacht droog, morgen eerst af en toe zon, smiddags en s avonds bewolking en af en toe lichte regen. Het wordt 12 graden.